Lot Lewin met het NOS Journaal. Alle 34 lag ingediend bij paus Franciscus. Hij had ze op het matje geroepen vanwege een misbruiksschandaal binnen de katholieke kerk in Chili. Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedoseksuele priester in de doofpot heeft gestopt. In een rapport beschuldigt de paus de bisschoppen er nu van dat ze onderzoekers onder druk hebben gezet en bewijsmateriaal hebben vernietigd. Door hun, nu hun ontslag in te dienen zeggen ze hun lot in de handen van de heilige vader te leggen. Een meisje van vijf dat afgelopen weekend door haar biologische moeder werd ontvoerd in Maastricht wordt niet langer vermist. Volgens de politie heeft haar moeder haar meegenomen naar familie in Litouwen. De politie denkt niet dat het meisje in gevaar is. Ze werd zondagmiddag door haar Litouwse moeder weggehaald bij haar pleegmoeder in Maastricht. Het OM probeert samen met bureau jeugdzorg met de familie in contact te komen. De twee oudste kolencentrales van Nederland moeten over uiterlijk zeven jaar dicht. Dat is sneller dan in het regeerakkoord stond. Het gaat om de Amercentrale in Brabant en de Hemweg bij Amsterdam. Vanaf 2030 geldt een totaalverbod op de productie van elektriciteit door middel van kolen. Dan moeten ook de drie andere centrales in de Rotterdamse haven en de Eemshaven dicht. De grens tussen Egypte en de Gazastrook gaat bij Rafah open tijdens de Ramadan. De Egyptische president wil daarmee de Palestijnen ontzien tijdens de vaste tijd. De grens is meestal dicht vanwege het toenemende aantal aanvallen op Egyptische veiligheidstroepen. Een aantal van die aanvallen zijn volgens Egypte gepleegd door Palestijnse militanten. Het weer, vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en koelt het af naar een graad of acht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en landinwaarts is er kans op een bui. Het wordt dan een graad of 19.